7 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Er wordt opnieuw gestemd over uitstel van de brexit. Het voorstel van tegenstanders van een no-deal brexit... kreeg genoeg stemmen in het Britse lagerhuis. 329 voor en 300 tegen. Over ongeveer een uur wordt er nu gestemd over het voorstel. Als er ook dan een meerderheid voor is... moet premier Johnson in Brussel gaan vragen om drie maanden uitstel... van het vertrek van de Britten uit de EU. De brexit staat nu nog gepland voor 31 oktober. Bij een zware explosie in een vuurwerkfabriek in het noorden van India... zijn zeker 16 mensen omgekomen. Tientallen mensen worden nog vermist. Het gebouw vloog na de explosie in brand en is totaal verwoest. Renningswerkers reddingswerkers zijn onder het puin op zoek naar overlevenden. In India staan veel illegale vuurwerkfabrieken. Of deze ook illegaal was, is niet bekend. Bij beursgenoteerde bedrijven zijn steeds meer vrouwelijke bestuurders. Dit jaar was één op de vier nieuwe bestuurders een vrouw... blijkt uit de jaarlijkse Female Board Index. Het aantal vrouwen in de bestuurstop was daarvoor juist drie jaar op rij gedaald. Een chemiebedrijf DSM heeft de meeste vrouwen in topfuncties, vijf van de elf. En de vrouwen aan de top brengen volgens de index meer diversiteit. Ze zijn gemiddeld vier tot vijf jaar jonger en komen vaker uit het buitenland. En oplettende kijkers na de Ronde van Spanje... hebben gezorgd voor de ontdekking van een grote wietplantage. Tijdens de livebeelden van de etappe van afgelopen zaterdag... was op luchtbeelden een wietplantage te zien op het dak van een flatgebouw. Kijkers tipten de politie, die deed een inval... en nam de 40 wietplanten in beslag. En de telers die waren spoorloos, dus niemand is opgepakt. Het weer nog, trekt een flink regengebied van west naar oost. Daar kan een klap onweer bij zitten. En vanavond klaart het even op, maar vannacht opnieuw buien, mogelijk met onweer.